Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Enkele tientallen Oekraïense vluchtelingen die in een opvangcentrum in Harskamp zitten... hebben geprotesteerd tegen de leefomstandigheden daar. Ze verblijven al ruim een jaar op de legerplaats in militaire barakken... en vinden onder meer dat ze geen privacy hebben. Ook klagen ze over het eten, het onderwijs en de zorg. De gemeente Ede, die over de opvang gaat, zegt de klachten deels te herkennen. Er komen daarom keukens, zodat de vluchtelingen zelf kunnen koken. In Soedan wordt al de hele dag zwaar gevochten tussen het leger en een paramilitaire strijdgroep. Op beelden op sociale media zijn straaljagers en explosies te zien in de hoofdstad Khartoum. De partijen spreken elkaar tegen over wie de macht heeft over het presidentieel paleis en een militaire basis in het noorden van het land. Een Soedanese organisatie van artsen meldt dat er drie burgers zijn omgekomen bij de gevechten. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De Nederlandse ambassade adviseert Nederlanders in het land om thuis te blijven in Duitsland gaan vandaag de laatste drie kerncentrales dicht. Dat zou vorig jaar al gebeuren, maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd die sluiting uitgesteld. De bedoeling is dat alle drie de kerncentrales tegen middernacht dicht zijn. De productie is de afgelopen jaren al teruggebracht, maar na vandaag wordt er helemaal geen energie meer opgewekt. Dan begint de sloop van de centrales, dat gaat nog jaren duren. De meeste leden van JA21 staan achter voorstellen om de partij democratischer te maken. bleek vandaag bij een ledenvergadering in Amersfoort. Twee weken geleden verscheen een kritische brief waarin werd gevraagd meer democratie binnen de partij. Die werd ook door veel prominente leden van JA21 ondertekend. Het weer vanavond valt verspreid over het land. Lichte regen of motregen. De morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Dan ontstaan er ook nog enkele buien. De dagen daarna is het vaak droog met zon en het wordt wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 heb je een kwartiertijdverlies.